Goedenavond, ik ben Hanneke. Dit is het nieuws van NOS op 3. Mensen die in de buurt van Schiphol wonen zijn boos... omdat het aantal vluchten toch niet naar beneden gaat. Om de geluidsoverlast aan te pakken was de overheid van plan om jaarlijks 40.000 vluchten te cancelen. Maar Amerikaanse maatschappijen waren daar niet blij mee... omdat ze dan vluchten in moesten leveren. Deze man is daar boos over. Een desastreus besluit is het. Korter kan ik het niet zeggen. Eh, de bewoners zijn blij gemaakt met een dode mus blijkbaar weer eens. En eh, de vraag is eh, of het dat opschorten niet gaat leiden tot eh, afstel. Er is al jaren getouwtrek tussen bewoners, milieuorganisaties, de overheid en Schiphol. Het kabinet is nu toch van plan om de vluchten door te laten gaan. Drie mannen hangt een celstraf van drie jaar boven het hoofd... omdat ze tientallen mensen zouden hebben opgelicht via Marktplaats. Ze deden zich voor als verkopers en ze stalen bankgegevens van oudere mensen. Ze trokken rekeningen leeg en maakten 70.000 euro buit. Twee bemanningsleden van een Urker vissersboot zijn al drie weken vermist. De boot werd een tijd geleden verkocht aan een kerk in Congo. En de bemanning besloot om hem zelf naar het Afrikaanse land te varen. Maar er is al een tijd geen contact meer met ze mogelijk. De laatste bekende plek van het schip is voor de kust van Nigeria. Dat ligt nog een stuk van Congo af. En het wordt kouder, de dagen worden korter. Dat betekent ook dat inbrekers weer hun koevoet afstoffen... om in het licht van de maan ongezien ergens naar binnen te glippen... op jacht naar kostbaarheden. Evert Jan, die zelf jarenlang inbreker is geweest... en nu inmiddels op het goede pad loopt... laat bij RTL 5 zien hoe makkelijk dat kan gaan. Ruim staan open, daar kom ik makkelijk binnen. En eh, als ik een ladder nodig heb, bij de buurman heb je een ladder. En daarom zeg ik, zet die in de schuurtje, maak ze moeilijk, zodat ze die ladder niet kan gebruiken. Zijn tip is vooral om geen waardevolle spullen in het zicht te leggen, zodat inbrekers geen re hebben om in te breken. Dan nog het weer, vanavond en vannacht wisselvallig, morgen opnieuw veel buien, maar ook weer wat zon en het wordt een graad of 11. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In onze regio is de avondspits nagenoeg voorbij.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 De altsax die vandaag eh, in het spotlight staat eh, van deze uitzending. De, echter, Paul Desmond speelt niet zoals we gewend zijn met het kwartet van Dave Brubeck. Maar dit was een, vond ik, prachtige opname van een eh, cd She Was Good To Me. Een opname van uh, Chad Baker met Paul Desmond. En zij werden verder begeleid door Bob James op Fender piano... Fender Rhodes, Ron Carter op bas en Steve Gadd op drums. Een opname van 17 juli 1974 opgenomen in de studio's van Rudy Van Gelder in Hackensack, New York. Het tweede nummer wat ik heb klaarstaan in dit tweede uur is van John Lewis. En bij John Lewis denk je onmiddellijk aan het Modern Jazz Quartet. Maar John heeft ook in andere bezettingen gespeeld. En in 1958 had hij een club die hij noemde The Modern Jazz Society. John speelde daar piano, J.J. Johnson op trombone... Stan Getz en Lucky Thompson op tenor... Tony Scott op klarinet... Gunther Schuller op flugelhorn... Billy Bauer op gitaar... Percy Heath op bas en Connie Kay op drums. En die twee laatste, daar speelde John natuurlijk ook mee... in het Modern Jazz Quartet, aangevuld met uh, Jackson... De opname is getiteld de LP European Windows. Het is in Duitsland opgenomen in 58. En we gaan luisteren naar The Queen's Fancy featuring Stan Getz. Ja, John Lewis en zijn Modern Jazz Society met de Queen's Fancy. En ook hier hoorden we tussen de jazz door wat klassieke klanken... zoals we dat vaker van John Lewis horen. Eh, de tweede Nederlandse altsaxofonist die ik vandaag draai... is eh, Piet Noordijk. Eh, het nummer komt van de cd Blue Burton uit 1969... En eh, is gewijd aan, uiteraard, de naam zegt het al, Anne Burton. Ze wordt begeleid door Louis van Dijk op piano, Jacques Schols op bas... John Engels op drums, drums en zoals ik al zei, Piet Noordijk op altsax.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 of the morning while the whole wide world is fast asleep you lie awake and think about the boy and never ever think of counting sheep when your lonely heart has learned its lesson. You'd be his if only he would call in the wee small hours of the morning. That's the time you miss him most of all. that's the time you miss him most of all. That's the time you miss him most. ik dacht dat ik niet te veel gezegd had. Een prachtige samenwerking tussen Anne Burton en, om met Willem Duis te spreken... de zoetgevoisde klanken van Piet Noordijk op altsax. Het volgende wat ik voor u klaar heb staan is van de pianist Kenny Drew. En Kenny wordt begeleid door Paul Chambers op bas en Philly Joe Jones op drums. Het is een wat exclusieve eh, cd-opname hij is namelijk niet in Europa uitgebracht, maar het is een Japanse persing op BMG in 1989. Uh, eh, het nummer wat we gaan luisteren is You'd Be So Nice To Come Home To. En luister vooral naar dat prachtige baswerk van Paul Chambers. You'd Be So Nice To Come Home To Kenny Drew. dat was eh, de fantastische bas van Paul Chambers. Ik dacht dat ik niet te veel had gezegd eh, over dit eh, nummer. Wat een bassist. Goed, we gaan door. Wederom een vocaliste, Greetje Kouwveld. In een wel heel internationale setting. Ze wordt begeleid door Phil Woods op altsax. Daar hebben we het instrument van deze ochtend weer. Rob Ronk op piano. Als bas Niels Henning Ørsted Pedersen, ook niet de minste. En op drums Bruno Castellucci. Een opname uit april 1982 in de serie Dutch Jazz Giants. En dit was volume 1. Greetje Kouwveld, I get along with you very well. I get along without you very well. dat was dus Without You and niet With You. I do, except when soft rains fall And drip from leaves then I recall The thrill of being sheltered in your arms Of course I do But I get along without you very well Forgotten you just like I should. Of course I have. Except to hear your name or someone's laugh that is the same. But I've forgotten you just like I should. What a girl. What a fool think my breaking heart could kid the moon. What's in store? Should I phone once more? No, it's best that I stick to my tune. I get along without you very well perhaps in spring. But I should never think of spring, for that would surely break my heart in two. I should never think of spring, for that would surely break my heart in two. Greetje Kouwveld en Phil Woods op altsax. I get along without you very well. Eh, aan het begin van dit uur zagen we Chad Baker samen met eh, Paul Desmond in Tangerine. Ik heb nu een eh, nummer van Chad Baker klaarstaan van een dubbel cd. Getiteld Chad Baker, gewoon zijn naam. En oorspronkelijk een LP, maar heruitgegeven. Het is een opname uit van 26 oktober 1956. Gemaakt in de Capitol Studios in Los Angeles. En Naast de Chet hoor je ook nog Norman Ray en Conte Candoli op trompet. Art Pepper en Bud Shank op altsax. Phil Urso en Bill Perkins op tenor. Frank Rossellino op trombone. Bobby Timmons piano. Leroy Vinegar bas en Lawrence Marble op drums. Ook weer een standaard A Foggy Day. Baker, A Foggy Day. En eh, u kent allemaal natuurlijk Take 5, het eh, beroemde nummer van het Dave Brubeck Quartet... wat eh, een heel lang nummer is. en nu ik het over Take 5 heb, denk ik wederom... net zoals in het eerste uur even aan onze goede bekende vibrafonist Frits Landersbergen... Frits die bracht onlangs ook een cd uit op het nieuwe ESP-label. Met eh, als eh, titel Take 5, waar allerlei nummers op staan van het beroemde Dave Brubeck Quartet. Zeker een aanrader. Take 5, Frits Landersbergen. Maar hier heb ik het over het Dave Brubeck Quartet... en een hele korte uitvoering van Take 5, 2 minuut 21... En dat is de vocale versie. Eh, Dave Brubeck wordt bijgestaan vocaal door Carmen McRae.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 Yes. dan eh, ben ik nu aangekomen bij, zoals al aangekondigd, het blokje met eh, Nederlandse artiesten. En eh, de eerste die we gaan beluisteren is vader en dochter Hans en Candy Dulfer. Hans natuurlijk op tenor en Candy op altsax. Uh, en verder horen we het Nationaal Jeugd Jazz Orkest... samen met de Sven Hammond Big Band. Een opname uit 2022 van het programma Matthijs gaat door. Luistert u naar Move On Up met Hans en Candy Dulfer. ZFM Jazz. now, child. temptation you may find from time to time complications. tussen dit, na dit saxgeweld, deze battle tussen vader en dochter Dulfer, tijd voor even wat uh, rustigers. En dat rustige, dat is eh, de gitaar van, ja, misschien in mijn opinie toch wel een van de beste Nederlandse jazzgitaristen, Wim Overgouw, met zijn trio. Van eh, de CD Dedication luisteren we naar Wim op gitaar, Victor Kayahatu op bas en Evert Overweg op drums... naar een opname uit 1978, Just Sitting and Rocking. Thank you. ja, Wim Overgouw. Een van de grote op de gitaar hier in Nederland. En in dit Nederlandse blokje waar we de tweede uur mee afsluiten... heb ik nu de cd Vondelier klaar liggen. Vondelier bestaande uit, zoals ook de naam van de groep... Laura Dogen, eh, zang, Gijs Idema en Linus Eppinger, gitaar... en William Barrett, bas. Een hele originele bezetting. Rita Reis zong ooit in de 60 jaren al in het Nederlands. Zon in Scheveningen. En deze cd van Vondelier, daar staan ook allemaal Nederlandstalige uh, jazznummers op. Trouwens, eh, eh, Laura hoorde ik net, gaat ook zingen met een nieuwe groep. The Fried Seven, zoek hem even op op internet. The Fried Seven, een internationale groep jonge muzikanten allemaal gevestigd in Amsterdam. En eh, zij brengen eind januari een uh, nieuwe cd uit met eh, repertoire uit de jaren 20 en 30... met een fris 21ste eeuw sausje eroverheen. op Spotify al sommige dingen daarvan te beluisteren. The Fried Seven met Laura Dogen. Maar nu terug naar haar cd Vondelier... en op een dag als vandaag met volop zon in Zandvoort... luisteren we naar Ontluik de Zon. Laura Dogen. vroeg op straat. ochtends vroeg op straat. Ja, dat was de zang van Laura Dogen met, van de groep Vondelier... met eh, mooie gitaarbegeleiding van Gijs Idema en Linus Eppinger... en de bas van William Barrett. Nou, dat was gitaar. Laten we nog eens wat meer naar gitaar luisteren. Ook weer van een Nederlandse groep. In dit geval eh, de Nederlandse Gypsy Roma groep. De Rosenberg Trio. Eh, ik heb hier een opname klaarstaan. Eh, genomen van het North Sea Jazz Festival in 1992. en dan horen we Stocello op solo gitaar. Noesje op rhythm gitaar. En Nonny op Akoestiek, gitaar. En het nummer is wel heel bekend en toepasselijk in deze tijd van het jaar. Nu eindelijk de bladeren beginnen te vallen van de bomen. lefeu mocht. dat was het uh, Rosenberg trio op het North Sea Jazz Festival 92. We zijn alweer eh, aan het laatste nummer toe van eh, dit programma. Ik hoop dat u met plezier geluisterd heeft deze twee uur. Voor mij was dit mijn laatste draaibeurt in 2023. Ik zie u graag in het nieuwe jaar weer terug. En volgende week is uw jazzgastheer, collega Edward. Mijn naam is Jaap Funnekotter en het laatste nummer eh, wat we gaan draaien... dat is van The Preacher Man, ook hier in eh, de kocht vaak, eh, of niet vaak, maar wel opgetreden. Ik dacht zelfs verleden seizoen. Dat is Efraim Trujillo op de Noorsax. Michael Varenkamp op trompet... Rob Mostert op Hammond en Christik op drums. We gaan er swingend uit met deze club The Preacher Man met Lost and Nowhere to be Found.